Jelle met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson zegt dat hij het besluit van de Hoge Raad... om de schorsing van het parlement op te heffen... vanzelfsprekend respecteert. Johnson zegt tegen de BBC dat er maar één ding belangrijk is... dat Groot-Brittannië op 31 oktober de Europese Unie verlaat. Het Lagerhuis komt volgens voorzitter Burko morgen weer bijeen. Vanochtend bepaalde de Britse Hoge Raad dat de schorsing van het parlement onwettig was... Volgens Johnsons tegenstanders wilde hij het lagerhuis tijdelijk uitschakelen... om een eventuele no-deal-brexit door te kunnen drukken. De VVD zet Tweede Kamerlid Wieberen van Haga uit de fractie. Hij kwam in opspraak omdat hij zich tegen de afspraken in... bleef bezighouden met zijn bedrijf. Of Van Haga zijn kamerzetel teruggeeft aan de VVD is nog onduidelijk. Zo niet, dan heeft de regeringscoalitie geen meerderheid meer. Van Haga kwam eerder ook in opspraak toen hij werd aangehouden met drank op achter het stuur. Het lichaam van de Spaanse oud-dictator Franco mag worden verplaatst. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Spanje besloten. Franco's lichaam wordt overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaats El Pardo in Madrid. Het weghalen van de resten uit de dodenvallei was een belofte van de sociaal-democratische regering Sanchez. Franco ligt te begraven, maar ook veel van zijn politieke tegenstanders. Voor de nabestaanden was dat een bittere pil. Zij eist al jaren dat Franco's graf wordt verwijderd... maar de nabestaanden van Franco gingen hiertegen in beroep. En tennister Kiki Bertens heeft de derde ronde bereikt... van het WTA-toernooi van Wuhan in China. Ze wist in drie sets te winnen van Bernarda Pera, de nummer 81 van de wereld... die nu speelt onder de vlag van de Verenigde Staten. Bertens kwam in de vorige twee WTA-toernooien niet verder dan de eerste ronde. En dan het weer in de loop van de middag vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen.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 I'm the the cat with bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. I 16 pints of rum and then I go bum bum, growing up in the dark. gonna what's grooving? I'm moving. I like your style of womping. How charming, just a rapper. Load him up and eat that snapper. Own 16 pints of rum and then I go bum bum. Growing up in the dark in the night and so I go oh ah ah ah ah.